Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De coalitie van de gemeente Den Haag is gevallen. De VVD is uit het college gestapt vanwege de omgang met de partij Hart voor Den Haag... van oud-wethouder Richard de Mos, die onlangs werd vrijgesproken van corruptie. De VVD vindt dat Hart voor Den Haag moet kunnen terugkeren in het college. Maar coalitiegenoten PvdA en GroenLinks sluiten dat uit. De VVD vindt dat ondemocratisch en heeft daarom de samenwerking opgezegd. Richard de Mos zegt dat hij gaat proberen een nieuw college te vormen. Het stadsbestuur van Horen speelde in de 17e en 18e eeuw een hoofdrol in het slavernijverleden. Zo blijkt uit onderzoek dat de gemeente heeft laten doen. Veel stadsbestuurders hadden ook belangrijke functies in de VOC en de WIC. De twee organisaties die naar schatting anderhalf miljoen mensen tot slaaf hebben gemaakt. Duizenden van hen zouden onder Horense vlag zijn verscheept en verhandeld. Het is nog niet duidelijk wat de gemeente met de conclusies in het rapport gaat doen. Horen heeft nog geen excuses aangeboden of aangekondigd. Agenten van de Rotterdamse politie worden niet vervolgd voor de dood van een arrestant vorig jaar in Roon. De man van 42 gedroeg zich agressief en reageerde niet op orders van de politie. Hij werd door agenten getaserd en toen dat geen effect had, in zijn been gebeten door een politiehond. In de ambulance kreeg de man een hartaanval. Hij werd succesvol gereanimeerd, maar overleed een week later alsnog. Volgens het OM hebben de agenten zich bij de arrestatie aan de regels gehouden. Bij een woningbrand in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De brand ontstond rond kwart over acht in een woning in Amsterdam-West. Toen het vuur was geblust, vonden agenten het lichaam. Het weer. De meeste buien trekken weg. De temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag periode met zon, maar ook kans op een bui.